Ja, hallo. Je luistert nog steeds naar Radio Tonka, ja. Tot eh, twee uur is het uh, eh, Kattenvoor. Met krankpapa En Kenny Harder, die is ook onderweg, dus die komt er dadelijk eh, bij. Nou, ga lekker luisteren, ja. tijd eh, voor een nieuwe ronde in Willem de Ridders, eh, Radiola, Improvisatie, Salon. are the news of Yamo radio, spaceship audio and video. Speak up the optimistic experiment. These are the news of Yamo radio, spaceship audio and video. Speak up the optimistic experiments. These are the news of Yamo radio, spaceship audio and video. 18 ans. J'ai parcouru dans des autres maisons psychiatriques. Je venais violent. Euh, ils m'ont mis dans une maison psychiatrique plus dure. Il y a des murs partout. Il y a des cellules. Les portes, on pourrait pas les mesurer. On peut crier, on t'entend pas. À la place, c'est des barreaux, c'est des petits trous avec de, avec de la ferraille. La juste une cigarette, on peut passer. C'était dur. L'argatine, l'électrochoc, j'ai eu des machins comme ça. C'est du courant qui passe dans la tête. Ça m'a aidé à rien du tout. Je suis arrivé à la maison psychiatrique. Automatiquement, ils ont enlevé les monotes, mais ils m'ont mis les bracelets après des bracelets en cuir, vissés. Et puis après, euh, ils m'ont passé dans une autre salle. Ils ont été chercher une sangle, Et puis ils m'ont piqué. Ils m'ont foutu dans le cellule. Ils m'ont poussé. Ils m'ont foutu dans le cellule. Ils m'ont pas donné à manger. Dans toute ma vie, dans toute ma vie, j'étais un type traqué. se retourner quand quelqu'un a cassé une noix derrière lui. Écrivez, indifférent à l'égard des bruits les plus forts, alors qu'il se retourne quand on brille une noix derrière lui. calling the highway patrol. I said, go have fun. I'm not, you know, I'm not taking you home. I'm not going to move from here. No, I said like that. And so she did. She phoned them. And when they got there, she go, she went on and on about all of her favorites, from from the Arab Spy to uh, Charlie Manson to everything she could think of. And they said, they ended up saying things like, well, ma'am, ma'am, he hasn't done anything wrong. no, I'm not going home. Uh, he asked me the keys or else I, I won't go home. I want to keep. So I'm not picking the keys, then you lock me out. Uh, they suggested that she go to the Women's Abuse Center as a last resort. This is all over trying to get her babysitter. So she said, all right, I'll go to the Women's Abuse Center. So what? She took off. She just got in the police car and left. So I went to work the next day, came home, and everything everything else that I own, which were some quite expensive things, but I have a ton of things, quite a few musical instruments. One very, very good violin that was assessed at over 2,000 pounds. Uh, many, many things like that. sticks in there were, were hit with a hammer smashed. The violin was broken to bits. Many things were smashed. Uh, all, all my clothes and bedding was put in a pile on a big tip. the boy, from what I found out later, uh, put bug poison all over my bed, all into the sheets and all the mattress. Everything was in, in a, in a completely destroyed in the house when I got home. So what I did immediately, I rushed out and I went to a place that was like Harrods in Miami and bought her a very nice dress. That's my first reaction. And then uh, I had I bumped into her in a, in in uh, coming home from some grocery shop. I trailed. I, I didn't. She didn't see me. I, I was trailed. And then I found Carol was armed with a dress in, in, the, in, the, in the bushes, peeking into the window, trying to see if I could see where she was. So I was this depression. And uh, she, uh, she was telling, I remember hearing her saying to this other person, Tunca Warum Waarom moest deze schöne Tier sterven? Fleisch is Mord, Fleisch is Mord. Waarom moet deze schöne Tier sterven? verbonden met Auditel. Ja, u spreekt met eh, Van Dalen. U kunt kiezen uit sport, politiek, financiën, weerbericht en diversen. Nou, eh, diverse dan maar. U wordt verzocht een van de hoofdrubrieken te noemen. Als uw keuze er niet bij is, zeg dan geen. Mm, ik zei tot diverse. Het woord dat u zojuist heeft gezegd is niet herkend. U wordt verzocht een van de hoofdrubrieken te noemen. Als uw keus er niet bij is, zeg dan geen. Sport. In de hoofdrubriek Politiek kunt u kiezen uit de volgende gebieden. Binnenland, buitenland. Ik zei sport hoor. U kunt kiezen uit binnenland en buitenland. Man, ik zei het toch? Sport. Sport. Auditel heeft geen antwoord kunnen verwerken. U wordt verzocht een van de hoofdrubrieken hm, te doen. Doe dat apparaat nou auto niet? Als u hey, er niet wat vind jij er nou van? Geen... Ik heb toch precies gedaan wat ik moest doen? U hoorde zojuist een experiment met Auditel. Het gaat hierbij om een experiment van het onderzoeksinstituut van PTT... het Dr. Neher Laboratorium. Hier worden apparaten ontwikkeld die PTT in de toekomst sneller en efficiënter doen functioneren... Want daar is het om te doen. Dat PTT steeds weer meegaat met nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en beantwoordt aan de eisen van de consument. Zo is het altijd geweest in de meer dan 100-jarige geschiedenis van PTT. Neem nu de telefoon. Al enkele jaren na de eerste experimenten van Alexander Graham Bell... is er in 1876 een heus telefoontoestel. De abonnee hoeft alleen maar aan een slinger te draaien. Onmiddellijk wordt hij verbonden met de centrale. Met het telefoonbureau. Wat wenst meneer? De abonnee geeft een nummer op, waarna de telefoniste via klinken aan koorden de verbinding tot stand brengt. Voorwaarts. De telefoon bepaalt al snel het aanzien van stad en land. De ouderen onder ons weten dat nog wel ik kan me nog wel als jongen herinneren dat de telefoon die houten palen, weet u niet? Ja. En met dat koperdraad met die witte potten erop. En er zaten in de zomer, zaten daar nou tientallen zwaluwen op. En dan zeiden ze, zei, dan moet je je oren aan die, aan die telefoonpaal. Dan hoor je zo'n mooie muziek. De verbindingen komen tot stand via koperdraden die over hoge paden zijn gespannen, de zogenaamde luchtlijnen. Men besluit in 1922 over te gaan op kabels. Overal zie je loopgraven met daarin rijen mannen die kabels trekken. Het telefoongebruik neemt snel toe. Handbediende centrales kunnen het drukke verkeer niet meer aan. In de jaren 20 worden de centrales in de grote steden dan ook geautomatiseerd. De abonnee brengt voortaan zelf de verbinding tot stand met behulp van een kieschijf. In 1932 neemt PTT als eerste in de wereld het revolutionaire besluit om het hele Nederlandse telefoonnet te automatiseren. In weerwil van de belangrijk hogere kapitaalsuitgaven meen ik dat ons plan om stelselmatig alle rijksnetten te automatiseren... niet alleen de economie van ons bedrijf dient... maar dat dit plan eveneens zal bijdragen tot krachtige ontwikkeling van handel en nijverheid... en tot ontsluiting van het platteland. Ik stel mij voor dat het een tenuitvoerlegging ervan circa 15 jaar zal vergen. Al dus PTT-directeur Damme. Maar de oorlog gooit roet in het eten... en de plannen lopen aanzienlijke vertraging op... Pas in 1962 wordt het laatste telefoonnet in het Groningse Warfum geautomatiseerd. Snelle automatisering is ook de rode draad bij de ontwikkeling van de tweede T, de telegrafie. Als de Rijkstelegraaf in 1852 zijn werkzaamheden begint, maakt men gebruik van het Morse-systeem. Op den duur komen er steeds betere en snellere systemen, waarmee het toenemend verkeersaanbod kan worden verwerkt. In 1919 wordt een nieuwe vinding geïntroduceerd, de verreschrijver. Ruim tien jaar later slaagt men erin de verreschrijver aan te sluiten op het telefoonnet. We spreken dan van telex, waarmee ook particulieren kunnen telegraferen. Vanaf 1954 gebeurt dat via een volautomatisch telexnet met eigen centrales. Al die tijd worden er natuurlijk ook nog brieven geschreven. En posterijen vervoert ze. De post gebruikt daarbij steeds de modernste verkeersmiddelen. Tot halverwege de vorige eeuw mensen mee aan een bodem gevoed te paard. מי אנחנו? Who are we? מה אנחנו עושים כאן? Who are we? שכון נחנה. מי אנחנו? מה אנחנו? נעמדון והנה. מי אנחנו? מי זה אינבר? מי זה אינבר? מה אנחנו עושים כאן? מה נחנה נעמדון הונה. ¿Qué estamos haciendo aquí? Quizá no nosotros. Quizá no fela. מה אנחנו עושים כאן? תיכנסו אליו. פי אימסטה. פי אימסטה. כיסי אמונוי. פי אימסטה. Kisa na fela. Kisa na feisila. Iro no desho. Kimo ye kanume ejo. Shko nahna. Iro no desho. Ma nahna na amalo hona. ¿Qué estamos haciendo aquí? Shko nahna. Was tun wir sind wir? Kimo ye machen wir hier? Who are we? ke estamos haciendo aquí? Was machen ¿Quiénes somos nosotros? Kisa na feisila. ¿Qué estamos haciendo aquí? Kimo ye. ¿Quiénes somos nosotros? are what ¿Qué hacemos hoy? Kisanapela. Kto we? Što mój diem Who are we? Que facciamo qua? Mia nasanume ellos. What are we doing here? Que facciamo? Naje kokoni ino no desho. Uva kawachi tachiwa. Kisanapela.